ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... Raymond Seré met het NOS Journaal. Een van de jongens die betrokken waren bij de mishandeling van een man uit Eindhoven... begrijpt absoluut niet hoe hij tot dit wangedrag heeft kunnen komen. Dat zegt zijn advocaat. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij die jongen pijn heeft berokkend... en dat hij betrokken is geweest bij iets heel verschrikkelijks. De mishandeling op 4 januari werd vastgelegd door beveiligingscamera's. Het filmpje waarop de jongen met zeven andere daders herkenbaar in beeld was... is vele duizenden keren bekeken op het internet. De, jongens melden zich, de jongen meldde zich gisteren zelf bij de politie... omdat hij volgens zijn advocaat al twee weken worstelde met wat hij gedaan had. Toen het filmpje naar buiten kwam was dat de druppel. Zijn advocaat noemt hem een vredelievende jongen. De gemeente Rotterdam heeft jarenlang moskeeën getolereerd die laks omgingen met de brandveiligheidsregels. Volgens NRC Handelsblad en RTV Rijnmond werden ernstige gebreken in de moskeeën waar kinderen woonden niet of laat opgelost. De media trekken die conclusie na het lezen van vertrouwelijke stukken van de gemeente. We kunnen van geluk spreken dat er niets is gebeurd, zou een bouwinspecteur hebben gezegd. Eind vorig jaar werd bekend dat in Nederland honderden kinderen in vaak slecht onderhouden moskee-internaten wonen. En dat een aantal van die internaten ook nog eens illegaal is. Een Haags gemeenteraadlid is aangehouden omdat hij geheime raadstukken heeft doorgespeeld aan het AD. Volgens bronnen is het Arnoud van Doren die al eerder in opspraak kwam. Vorige week kwamen besloten stukken over de mogelijke aankoop van het World Forum terecht bij het AD. Van Doren bekend dat hij zijn toegangspas van het stadhuis aan een journalist heeft gegeven. Hij vond dat de geheime stukken openbaar moesten zijn. Van Doren werd in 2011 uit de PVV-fractie gezet omdat hij fouten zou hebben gemaakt bij het beheer van het fractiebudget. Hij hield zijn zetel en ging verder met een eigen partij onafhankelijk Den Haag. Tegen hem liep al een onderzoek wegens drugshandel. En dan het weer, wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog, middagtemperatuur min 3 in het zuidwesten, min 5 in het oosten. Dit was het NMS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat file op de A10 West naar Zaanstad tussen Geuzenveld en de Koentunnel 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 just stay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 silver night. als er dan ook wat fout gaat, gaat er van alles fout. Ik lul te lang door en uh, eh, zowat in de klok. En, eh, en, en eh, die, die, die dame daar aan de andere kant zet gewoon het verkeerde nummer op. Nou ja, zeg, hoor je twee keer hetzelfde. Dat is toch helemaal de bedoeling niet? Nee, natuurlijk is dat de bedoeling niet. Nou, dan, dan gaan we dat even snel herstellen, dames en heren. Ja, dan kun je dus merken dat het een live programma is. Hè? Dat het niet ingeblikt is. Nee, zeg wel live. Ehm, dus dan kan dit soort dingen wel eens gebeuren. I Know Who You Are. Dat was het nummer waar het over ging van Supertramp. Van het album eh, Famous Last Words. De laatste LP die de band maakte in deze samenstelling. Ik eh, kijk even naar de overkant, naar de techniek. Kijken of het bijna zover is. Spanning stijgt. Spanning. Oeh. ze heeft hem gevonden. Know who you are. Hier is Supertramp. Nog een keer.

know. But if you wait for your moment, well, it may never show. Last Words is de titel van deze LP. De laatste LP van Supertramp in de samenstelling met Roger Hodgson en Rick Davis. Rick Davis ging daarna nog verder met Supertramp. Uh, <clears throat> met, een andere, met een iets andere bezetting. Alleen, ja, dat gaf toch niet die indruk die... Eh, deze formatie gaf. En trouwens, eh, na het album Breakfast in America werd het al allemaal wat minder. Goed, ehm, we gaan door met David Crosby en Graham. Nee, ik zal niet meer zo lang kletsen, want anders dan ga ik weer klok door en dat moeten we niet hebben. Het volgende nummer is Strangers Room. En dat wordt gespeeld door Graham Nash op piano, harmonica en vocalen. David Crosby doet de vocals. Uh, doet de elektrische gitaar. Ehm, Durge doet het orgel en Squire de bas. En meneer Kunkel doet de drums. David Duke, Anthony Meeb en George Prince doen de French horns. Ehm, van het album van Graham Nash, eh, Nash en eh, David Crosby dus Strangers Room. En het werd geschreven door Graham Nash. Dat ook nog. Crosby samen met eh, Graham Nash. Twee heren die natuurlijk hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Crosby vooral bekend geworden bij de Birds. En uh, Graham Nash natuurlijk eh, bekend geworden bij de Hollies. En daar weggegaan, dat heb ik verhaal, verhaal heb ik wel eens eerder verteld. Eh, daar weggegaan toen de overige Hollies besloten om een LP te gaan maken met de Hollies Sing Dylan. En dat vond Graham Nash, die gewoon vernieuwen wilde en lekker met muziek bezig wilde zijn, vond hij wel een beetje erg ver gaan om die allemaal liedjes van Bob Dylan te gaan zingen. Terwijl hij zelf zulke mooie dingen kon schrijven. Vandaar dat hij vertrok naar Amerika. En daar aan contact kwam met de heren uh, Stephen Stills en Dave Crosby. En dat werd dus dat zogenaamde super trio die twee fantastische platen uitbracht in de 70 jaren. En toen met eh, heel veel onmin en ruzie en alles uit elkaar gingen. En het ging natuurlijk ook weer om vrouwen. Ja. Zie je toch altijd, vrouwen daar krijg je altijd ruzie om. Want je snapt dat allemaal niet. Hè? Altijd ruzie om vrouwen. Waarom nou eigenlijk? Toch? vrouwen. Oké, nou, eh, we gaan naar de, <laughs> we gaan volgende plaat. Sheer Heart Attack. Krijg je ook wel eens van vrouwen. Um, Sheer Heart Attack ehm, gaan we doen. En eh, we gaan daarvan een nummer draaien dat ook een hitje was voor Queen na Killer Queen. Want dat was geloof ik de eerste. Eh, na Killer Queen kwam nog een hit van deze LP. En dat heette Now I'm Here. En dat gaat u nu horen. Van Queen, Sheer Heart Attack, Now I'm Here dacht ik. Here I stand. I'm was dat van het album Sheer Hard Attack. En ik uh, kom erachter dat ik u een klein beetje vals heb voorgelicht, dames en heren. Dus dan moet ik het even, natuurlijk even rechtzetten. En dan moet ik met een traan in mijn ogen zeggen... Het spijt me dat ik u vals heb voorgelicht. Nou, dat is onzin natuurlijk. Sheer Heart Attack was de eerste LP van Queen die in Nederland wat deed. Daarvoor hadden ze in Engeland al twee LP's. Die heette Queen en Queen 2. Queen 2. Eh, maar die hebben in Nederland nooit iets gedaan. Zijn die misschien wel uitgebracht, maar niet opgevallen. En eh, dat deed dus helemaal niks. Gewoon hebben ook niet genoteerd gestaan. De derde LP dus, Sheer heart Attack, dat is deze. Die eh, viel dus wel op in Nederland. Dat is ook zo qua singles. Keep Yourself Alive was de allereerste single van Queen uit 1973. Deed hier ook niks. Seven Seas of Rye kwam uit in 1974 en deed hier ook niks. En toen kwam Killer Queen en toen was iedereen plat. Ja, toen was iedereen overtuigd van eh, de enorme talenten van deze band. En zou Queen dus eh, ruim 300 miljoen LP's verkopen over de hele wereld. Ehm, en daarmee een van de meest succesvolle popbands aller tijden worden. Ehm, we gaan door met Supertramp van het album Famous Last Words. Ik heb u er nou genoeg over verteld, dus we gaan gelijk lekker naar de muziek luisteren. En dat nummer dat heet My Kind of Lady. Yes, wederom Supertramp. Let me tell you what I wanna say. You're the only one who can make me feel this way. My kind of lady, no better love could I embrace. No better heart, no other face. I've got a message for you today. To tell you that you are my kind of lady. I'm not the same since I met you. All of my dreams had fallen. My Kind of Lady was dat. Moet ze wel mooi geweest zijn, hè, als je zo'n liedje schrijft. My Kind of Lady, geschreven door, eh, gezongen door Rick Davis. Dat is natuurlijk duidelijk te horen. Uh, Supertramp van het album Famous Last Words. We gaan door met ehm, David Crosby en Graham Nash. En daarvan eh, draaien we het prachtige liedje door David Crosby geschreven nummer Where Will I Be. David Crosby speelt hierbij gitaar ehm, en doet natuurlijk de vocalen. Graham Nash doet alleen vocals. Dan hebben we Dana Africa, die doet de flat. En dan hebben we die meneer Doerge. Ik zeg maar Doerge, ik zei weet begot niet hoe dat uit moet spreken. Er staat Doerge, dus ik doe gewoon maar Doerge. Meneer Doerge die doet eh, de elektrische piano. En meneer Sklar doet de bas. Ja, hier zijn ze. David Crosby en Graham Nash. En van hun het nummer Where Will I Be? gaat allemaal goed vandaag, hè? Bij mij. Ja. David Crosby was het dus. Where Will I Be van het album Crosby. Ehm, van het album Crosby en Nash. We gaan door met eh, Queen. En van Queen van het album Sheer Heart Attack. Derde LP dus. Ik zei steeds eerste, maar het is hun derde album al. Alleen het is wel het eerste wat in Nederland iets deed. De twee daarvoorgaande albums zijn hier eh, niet genoteerd. Misschien wel uitgekomen, maar niet genoteerd in eh, hitlijsten en dergelijke. Dus zijn waarschijnlijk niet zo erg opgevallen. Dat was met dit album wel zo. We draaien van Sheer Heart Attack het prachtige nummer. Stone Cold Crazy. En eh, dat is dan lekker voor de mensen die eh, net een beetje zaten weg te dommelen bij, Crosby, bij Crosby. <laughs> Want die kunnen dan nu weer wakker worden. Stone Cold Crazy. Hier is wederom Queen. Hoop ik. much more. And I'm and I'm can I take it anymore? Stone Cold Crazy was dat, van Queen. Eh, van het album Sheer Heart Attack. We gaan door met Supertramp, want we zijn nog steeds met vinyl bezig, dames en heren. En eh, dit is het album Famous Last Words. En eh, het is wel toepasselijk, want dat was ook de laatste LP die Supertramp in deze formatie maakte. Want daarna ging Roger Hodgson eruit en ging Rick Davis met iemand anders verder. We draaien eh, van dit album nu C'est le bon. C'est le bon. prachtige nummer. C'est le bon. Op zijn Frans. Dus, komt ie. Eh, van het album Famous Last Words van Supertramp 1983, om precies te zijn. Eh, we gaan eh, weer door, want we hebben nog wat meer mooie muziek. Nou ja, we hebben nog aardig wat, wat leuke dingen voor u klaarstaan hoor. Op deze drie prachtige platen. documentjes uit de pophistorie. Graham Nash en David Crosby. Van het gelijknamige album, hun eerste album samen. Want daarvoor deden ze natuurlijk dingen met Crosby, Stills en Nash en Young. Dus met uh, Stills en Nash, of eh, Stills en Young er nog bij. Maar dit was hun eerste gezamenlijke project waar ze toe besloten nadat ze met z'n tweeën op tournee geweest waren. En... Eh, toen maar besloten om de, de, stukken die ze ontwikkeld hadden tijdens die tournee... om die dan ook maar op LP te gaan zetten. Volgende liedje is geschreven door Graham Nash er spelen op mee. Graham Nash, piano, harmonica en vocalen. Crosby doet elektrische gitaren en vocalen. Meneer eh, Kortsnar die doet elektrische gitaar. Meneer Doerge die doet elektrische piano. Meneer Sklar doet de bas. En meneer Kunkel doet de drums. Het liedje heet Frozen Smiles. nummer dat heet eh, Frozen Smiles. En wij gaan door met Queen. Ja, het wordt allemaal een beetje snel. <laughs> het schijnt een heel kort liedje te zijn volgende. Nou, dat zegt ze. Dat zal er wel. Dat geloof ik dan direct. Staat, de tijd staat niet op de plaat. Op de hoes niet tenminste. Dus dat hebben we zo te horen. In ieder geval van Sheer Heart Attack draaien wij het liedje Dear love is gone. inderdaad wel erg kort liedje zeg. Tjonge, jongen. wat ben allemaal doen, joh. En... Eh, <laughs> het gaat allemaal van... Het loopt niet vandaag. Ik weet niet wat het is. Het komt zeker door de sneeuw. Ehm, het dat eh, heette Dear Friend. En dat was Queen. Van het album Sheer Heart Attack. Door met uh, Supertramp. En van dit album... Um, Famous Last Words blijven de hit die daar vanaf kwam. Gelijk ook de laatste hit in deze samenstelling natuurlijk. Dat was ook de laatste LP in deze samenstelling. Dus, vandaar. Um, is niet helemaal toepasselijk. Maar als je raining vervangt door snowing, dan is het misschien wel weer aardig. Hier is Supertramp met It's Raining Again. en It's Raining Again. Het laatste nummer wat we draaien van deze LP. Eh, famous Last Words. En moet even een beetje opschieten, want anders komt we niet eens met een Queen toe. Zegt dan eh, een beetje opschieten natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Ehm, Crosby en Nash. Een nummer dat David, eh, of nee, wat Graham Nash schreef. Ehm, het heet Immigration Man. Na wat onprettige ervaringen met de Amerikaanse douane. Hij mocht oorspronkelijk het land niet in. Maar toen sommige mensen hem herkenden. En om handtekeningen begonnen te vragen. Toen... Eh, zei de douane, toen had ik de douane door dat het kennelijk toch om een bekend iemand ging. En toen mocht hij het land dus weer wel in. Nou, een beetje raar, maar die Amerikaanse douane doet veel meer rare dingen. Wat dat betreft. Dus Graham Nash, David Crosby met het prachtige nummer Immigration Man. Nash speelt hier bij de piano en doet de vocalen. David Crosby doet elektrische gitaar. Dan hebben we, en ook de vocalen natuurlijk. Dave Mason doet elektrische gitaar. Greg Reeves doet eh, bas. En eh, Barbata doet de drums. Hier is Immigration Man. immigration scene. Shining and feeling clean, could it be a sin? I got stopped by the immigration man. He said he doesn't know if he can. Let me in, let me in, immigration man. Can I cross the line and break? I can stay? the day let me in. Immigration man, I won't tow your line today. I can't see it anyway. There he was, with his immigration face escaped the chase, but the sun was coming. Cause all the boys, it looked into my space, stamped a number over my face, and it sent me running. Won't you let me in, immigration man? Can I cross the line and pray I can stay? with my immigration form. It's big enough to keep me warm when the cold winds come in. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out, watch out for the man. Anywhere you're going, come on and let me in. Immigration. Demolition waarin eh, Dave, of, eh, Graham Nash natuurlijk zijn boosheid uitte over het feit dat hij uh, Amerika niet in mocht toen hij kennelijk even het land uit was geweest en er niet meer in mocht. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. En toen een aantal mensen hem herkenden en om handtekening mochten gaven, toen zat die immigratieambtenaar waarschijnlijk ineens door van, oh, het is toch wel een bekend figuur, het is toch wel iemand die men kent, dus nou, dan mocht hij er dan weer wel in. Nou ja, een beetje rare verhaal natuurlijk ook. Maar ja, die Amerikaanse douane doet wel meer rare dingen, niet waar? Jawel. Goed, ehm, Ehm, we hebben nog één nummer te gaan. Ja, we hebben nog één nummer te gaan. Dat is het laatste nummer wat we gaan doen. En dan gaan we lekker naar huis. Ja, dan is het weer gebeurd voor vandaag. Dan hebben we onze marathon er weer op zitten. En dat is wel mooi. Eh, in ieder geval, eh, nou ja, ik spreek u zo nog wel even. We gaan terug natuurlijk naar het album Sheer Heart Attack. En daarvan draaien we de grote hit uit 1974 voor Queen. Nummer dat heet, uiteraard, Killer Queen. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette.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 above her She's a pretty gal, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. Girls eat your insatiable appetite Ja, en dat was hem dan, hè? Zo. Ehm, dat was hem dan. We gaan eruit. We hebben het weer gehad voor vandaag. Eh, we gaan naar het nieuws en het weer. En daarna eh, gaat, wordt u overgeleverd aan de non-stop. Dit waren de vernieuwjaren weer voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En ik ben er weer aanstaande vrijdag met Zandvoort Lunch. Prettige dagen en tot ziens. Tot ziens. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.